Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vrouw die vorig jaar in Roosendaal haar zevenjarige zoontje doodstak... hoeft niet de gevangenis in. De rechtbank in Breda legt haar TBS met voorwaarden op... omdat de vrouw tijdens de moord volledig ontoerekeningsvatbaar was... en leed aan een ernstige psychose. De rechtbank volgt daarmee het advies van de officier van justitie... en de deskundigen van het Pieter Baan Centrum. Volgens de rechtbank is de kans dat de vrouw opnieuw iemand wat aandoet groot. Ze moet daarom lange tijd behandeld worden in een psychiatrische kliniek. Autofabriek Netcar in Born heeft honderden extra medewerkers nodig voor de productie van de Mini die deze zomer start. Er is extra personeel nodig voor logistiek, onderhoud, kwaliteitsbewaking en verkoop. Moederbedrijf BMW maakte vandaag bekend dat vanaf komende zomer in Born de nieuwe drie-deurs Mini wordt geproduceerd. In 2012 dreigden nog 1500 medewerkers van Netcar hun baan te verliezen toen Mitsubishi stopte met de productie in Born. De meeste Nederlanders gebruiken in het buitenland geen mobiel internet vanwege de hoge kosten. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat 43% van de Nederlanders de mogelijkheid voor dataverkeer uitzet als ze de grens overgaan. 15% zet zijn mobieltje helemaal uit. Eurocommissaris Kroes schrikt van de resultaten. Volgens haar lopen Europese telecombedrijven jaarlijks 300 miljoen klanten mis... doordat ze te veel geld vragen voor mobiele internet over de grens. Kroes wil dat die extra kosten uiterlijk in 2016 verleden tijd zijn. Activia stopt na september met de sponsoring van de vrouwenploeg van coach Jacques Ori. Team Activia bestaat uit Lorien van Riesen, Annette Gerritsen, Diana Valkenburg, Roxane van Hemert en Pien Kulstra. Alleen van Riesen wist zich te kwalificeren voor de Spelen in Sochi. Ze werd elfde op de 500 meter. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht wisselen bewolkt. Minimumtemperatuur plus 2. Morgen wolkenvelden, ook zon. En in het westen kans op wat regen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.